een Klomp met het NOS-journaal. De ontroerende middelt met 1,3 procent. Dat zegt Vereniging Eigen Huis op basis van een jaarlijkse steekproef. Het is voor het eerst in vijf jaar dat gemeenten zich aan de maximumstijging houden. Het OZB-tarief mocht dit jaar maximaal met bijna 2 procent stijgen. Vorig jaar stegen de tarieven gemiddeld met 1,9 procent. Onder de gemeenten zijn er grote uitschieters. Zo verhogen Ommen en het Groningse Haren de tarieven met 12 en 11 procent. In Rijswijk en Mierlo dalen de tarieven met 7 procent. De Duitse bondskanselier Merkel wil stoppen met de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Turkije. Dat heeft ze volgens Duitse media gezegd in een fractievergadering van haar partij, de CDU. Merkel steunt daarmee de wens van het Europees Parlement. Dat wil de gesprekken met Turkije over toetreding ook staken... uit verontwaardiging over de zuiveringsacties in Turkije... na de mislukte staatsgreep in juli. Begin volgend jaar gaat een speciaal team bij Defensie zich richten op internetveiligheid. De 80 teamleden gaan opereren onder de naam Defensie Cybercommando. Ze moeten digitale aanvallen afslaan en mogen ook zelf aanvallen uitvoeren. Volgens het ministerie van Defensie is de eenheid nodig omdat de krijgsmacht steeds vaker te maken heeft met digitale spionage. Een neparts uit Husse moet bijna 400.000 euro aan justitie betalen de man deed alsof hij een arts was en runde een medisch centrum. Hij zei tegen patiënten dat ze ernstig ziek waren en schreef illegale medicijnen voor. Een jaren eerder verkocht hij een speciale shampoo aan ouders... omdat volgens hem veel kinderen op een basisschool hoofdluis hadden... terwijl dat niet zo was. Het weer, in het zuiden eerst nog veel zon. Vanuit het noorden wordt het bewolkt met wat motregen. Het wordt 3 graden in Limburg en 9 in het noorden. Morgen en vrijdag overal bewolkt met af en toe regen bij 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.